7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bondskanselier Merkel praat vandaag met president Hollande over de vluchtelingencrisis in Europa. Duitsland en Frankrijk willen een gezamenlijke Europese aanpak voor het verdelen van migranten over Europa. In Duitsland zijn de laatste tijd veel spanningen vanwege het record aantal vluchtelingen dat het land inkomt. Zo zijn gisteravond voor de derde avond op rij rellen uitgebroken... bij een nieuwe asielzoekersopvang in Heidenau bij Dresden. Dit keer waren er gevechten tussen linkse en rechtse betogers. Vrijdag en zaterdagavond protesteerden rechtsextremisten... tegen de komst van de asielzoekers. Daarbij raakten zeker 31 agenten en enkele betogers gewond. Veel ouders vragen zich af of ze financieel extra moeten bijspringen... nu de basisbeurs in het hoger onderwijs verdwijnt. Dat zegt het Nibud, dat daar veel vragen over krijgt... van ouders van studerende kinderen. Onder meer de vraag of de student thuis blijft wonen of op kamers gaat... wordt belangrijker. Het Nibud raadt ouders en studenten aan om samen een begroting te maken... om te kijken of de ouders extra geld moeten geven. Volgens het Nibud kunnen ouders hun studerende kinderen het best... zoveel mogelijk zelf laten betalen. Terreurgroep Islamitische Staat heeft een eeuwenoude tempel in de historische stad Palmyra in Syrië opgeblazen. Dat melden Syrische activisten. De tempel is gebouwd in de eerste eeuw na Christus en stond bekend als een van de belangrijkste gebouwen in Palmyra. Sinds dit voorjaar hebben IS-strijders de stad in handen en hebben ze al meer cultureel erfgoed verwoest. Een binnenvaartschip heeft gisteren urenlang de, op de, de doorgang op de IJssel geblokkeerd. Het zware schip werd aan het eind van de avond losgetrokken door drie sleepboten en een duwboot. Rond half elf kon de scheep er weer langs. Het binnenvaartschip liep gistermiddag vast toen het moest uitwijken voor een plezierboot. Het weer bewolkt met vooral vanmiddag enkele buien met kans op onweer. Soms wat zon en het wordt 20 tot 22 graden. Morgen eerst wat buien, daarna zon, maar later weer meer buien. Het wordt, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Alleen het zuiden van het land heeft nog vakantie. In de Randstad is daarom weer sprake van een ochtendspits vandaag. In het midden en zuiden van het land komen mistbanken voor. Op de A7 richting Amsterdam staat voor afrit Wormer 5 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Almere.